te bezwijken onder de sneeuw. De Amerikaanse marine trekt zich terug bij Venezuela. Twee schepen liggen nu bij Cuba en zouden daarna naar huis gaan. De schepen deden mee aan een operatie waarbij de Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw werden gekidnapt. Ze zitten nu in een cel in New York op verdenking van drugsmokkel naar Amerika. En door het winterse weer van de afgelopen dagen hebben veel mensen hun restaurantreservering afgezegd. Restauranthouders geven deze dagen daarom grote kortingen om hun zaak toch nog een beetje gevuld te krijgen, schrijft RTL Z. Zo is een restaurant dat korting geeft als je het woord sneeuwpret bij je bestelling zet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken sneeuwbuien over het land. Aan de kust kan het regen zijn. De temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden. Morgen minder buien en temperaturen boven nul. Vrijdag kan er weer een flink pak sneeuw vallen. En dit was het nieuws op Slam. Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Social Deal, Hotel deals, 1 en actie Bo. Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Eh, oké. Okay. Social Deal, deals die je niet mag missen. Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Omdat we van boekhouden. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. It's the motherfucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. I'm mobbing with the D.O. G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop de whoop, nigga, what? Praying Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clip in the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South you out to the west side. West side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to poke on. Up, Locust on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. Episode, episode, episode. Hold up. Hey, my niggas who be thinking we saw. the wheels fall off. Hold up. Wait. For my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Smoke weed every day. New music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Topic Fireboy DML en Nico Santos. Body. body, on my body. music. Frostbite, Cosmo Kind. Love songs. Slam. but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Yeah, oh, I go so, so low. Boy, you can cool it down, I hear. your husband is coming. Slam. je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie je moet gewoon je boek houden. Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl. Kom binnenwaaien bij Sport City. Terwijl het buiten kouder wordt, draai je bij ons lekker warm. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus... alle Amerk proteïne eetzuivel, tweede gratis. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals Palazzo Coffee Cups XXL verpakking 50 stuks, maar 5,77. En onze Hotel Royal handdoek maar 2,48. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg? Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen wegenwacht hebt.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 Samina mina sangalewa. This time for Africa. off. Wrap me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone dun dun dun dun dun to sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that bed look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.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 Ter waarde van 219 euro. Ga snel naar odido.nl. Tot zo! Hey jij daar, wij zijn Eurojackpot. De loterij met twee trekkingen per week. Dat is op dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. Ben jij klaar om alles uit je leven te halen?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 En één ster beter levig hakt, niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte, heerlijke regionaal geïnspireerde gerechten. Gratis drankjes zoveel u wilt. En met de laatste films, series, muziek en live sport... zo'n beetje het beste entertainment in de lucht. En onze familieservices maken uw reis eenvoudig en leuk. Plan uw volgende reis en laat de vakantie al aan boord beginnen... in Emirates Economy Class. Vlieg Emirates. Vlieg beter. Ja, het voordeel is niet aan te slepen. Want deze week nergens goedkoper. Kruimige aardappelen en 10 kilo zak 2,9 euro. Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op op. Fans van Voordeel. Aldi.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 Ontdek jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Van 8 tot en met 11 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Vakantiebeurs. Jouw reis begint hier. De vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden...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 Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Het zijn weer de dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week Douwe Egberts filterkoffie 250 gram, nu 3,69. En Kleine Drop, nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer dikke Deka-deals. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Nu bij DK Markt. Blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Simyo is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 20 gig data en 4 300 belminuten de eerste 6 maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simio.nl.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 En in heel Nederland op DAB+.